Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een autobedrijf in Raamsdonksveer in Noord-Brabant heeft een grote brand gewoed. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het vuur ontstond in een loods op een bedrijventerrein. De brandweer rukte groot uit, onder meer met twee hoogwerkers. Zo kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. De gewonde ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Volgens het AD gaat het om iemand die met een slijptol in de loods bezig was. Klaus Schwab trekt zich helemaal terug uit het World Economic Forum. De Duitse econoom gaf vorig jaar de dagelijkse leiding al uit handen... en kondigt nu aan dat hij uiterlijk eind volgend jaar terugtreedt uit de Raad van Toezicht. De nu 87-jarige Schwab richtte het World Economic Forum in 1971 op. In het Zwitserse Davos komen sindsdien elk jaar wereldleiders, zakenmensen... en andere prominenten achter gesloten deuren bijeen. Die geheimzinnigheid en de sfeer van geld en macht wekken ook argwaan. Jaarlijks wordt er in Davos tegen de bijeenkomst gedemonstreerd. Vorig jaar kwamen er ook beschuldigingen naar buiten van discriminatie en intimidatie binnen de organisatie. Daarbij werd ook de naam van Schwab genoemd. Bruce Springsteen brengt deze zomer zeven nieuwe albums uit, meldt de Amerikaanse zanger op sociale media. Het gaat om opnames die zijn gemaakt tussen 1983 en 2018, maar die nooit zijn uitgebracht. Springsteen zegt dat hij vaak het verwijt kreeg niet productief te zijn, maar dat hij in werkelijkheid altijd doorwerkte. Tijdens de coronaperiode dook hij opnieuw in zijn oude, oude werk... en daarvan verschijnen nu 82 nummers. De komende maanden toert de 75-jarige Springsteen door Europa...